Doei doei daar voorbij, voorbij. Doei doei daar voorbij, voorbij. Liefde was het niet, alleen wat spelerij. Jouw kleine hart is nu weer vrij. Doei doei daar voorbij, voorbij. Doei doei daar voorbij, voorbij. Neem het niet te zwaar, ach schat, vergeef het mij. Mooi was het sprookje, het is voorbij. We gingen hand in hand, een heel klein stuk. De weg naar het groot geluk, maar het geluk bleef niet voor jou en mij. Ai, ai, ai, ai, voorbij, voorbij. Alles leek zo mooi voor jou en ook voor mij. Alles wat bloeit vergaat, niets dat voorgoed bestaat. Alles in het leven gaat, eenmaal voorbij. We gingen hand in hand, een heel klein stuk. De weg naar het groot geluk. Maar het geluk bleef niet voor jou en mij. Ai, ai, ai, ai. Doei, doei, dai, voorbij, voorbij. Doei, doei, dai, voorbij, voorbij. Alles leek zo mooi voor jou en ook voor mij. Alles wat bloeit vergaat, niets dat voorgoed bestaat. Alles in het leven gaat, eenmaal voorbij, eenmaal voorbij. Doe weer, doe weer daar, eenmaal voorbij.